Toen militairen de auto wilden controleren... ging de automobilist er opnieuw vandoor. Hij werd verderop tegengehouden en opgepakt. De verdachte is een Fransman. In zijn auto lagen messen, een vuurwapen en andere wapens... Vanwege het incident worden extra agenten en militairen ingezet op drukke plaatsen in Antwerpen. Er is niemand gewond geraakt. In een asielzoekerscentrum in de Duitse stad München-Gladbach woedt een grote brand. Boven de stad is een grote rookwolk te zien. De brandweer laat het gebouw gecontroleerd uitbranden. Er is niemand gewond geraakt. Er is een asielzoeker uit Somalië aangehouden. Hij is door medebewoners van het AZC aangewezen als degene die de brand heeft gesticht. De politie kan nog niet zeggen of hij ook echt de dader is. De ongeveer 100 asielzoekers die in het centrum verbleven worden ergens anders ondergebracht. Vanmiddag is de nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd. De 150 leden legden de eet of de belofte af. 71 van hen zijn nieuw. Sommige nieuwelingen waren nog wat onwennig. Theo Hiddema van Forum voor Democratie kreeg uitleg bij de interruptiemicrofoons van PVV'er Bosma. Volgens Kamervoorzitter Ariep is er door de aanslag in Londen een donkere schaduw gevallen over de verder zo feestelijke dag. Ons hart gaat uit naar de collega's in Westminster en het Britse volk, zei ze. De Europese Commissie heeft de Turkse ambassadeur op het matje geroepen. Hij moest uitleg geven over de uitspraak van president Erdogan... dat Europeanen nergens meer veilig over straat zouden kunnen. Hij zei niet wat hij daarmee precies bedoelde. De woordvoerder van de commissie wilde na afloop niet zeggen... wat de Turkse EU-ambassadeur heeft gezegd. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af. De temperatuur ligt tussen de 11 en 16 graden. Morgen is het opnieuw vrij zonnig en droog. In het weekend zijn er meer wolken en is het iets koeler, maar het blijft overal droog. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Een rommelig begin van deze avondspits met files op de A6 van Muiden naar Lelystad bij Almere Stad, 3 kilometer. Vertraging 10 minuten. De A8 Zaandam richting Amsterdam bij Ozaan, 4 kilometer door een autobrand. Er is maar één rijstrook open. De vertraging is zo'n drie kwartier. Daardoor ook een file op de ring van Amsterdam, de A10. Tussen Schellingwoude en Knoop het Koenplein 6 kilometer. Vertraging daar een kwartier. Door een ongeluk op de A15 van Europort naar Rotterdam.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 Oftewel, Hans zonder zijn vrienden in de middag. Vandaag zou mijn vriend Imka er zijn. Maar Imka, helaas, je bent geblesseerd. Beterschap. ZFM is te beluisteren via frequentie 106.9 en ook kanaal 40... Maar u kunt ook een kijkje nemen in onze studio via internet www.zfm-live.nl En wat kan u toch verwachten in deze komende twee uur? De column van Mandy Schorrel om half vijf. En natuurlijk het weer voor het komend weekend om half zes. En de spreuk van vandaag is... Gedeelde problemen zijn halve problemen. En we starten vandaag met James Blunt met Love Me Better.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 truth be told, I don't care what they think. I got someone who is lying in my bed right now. someone else, someone lesser than you. Love, love, love me, love me better. Ja, dat was James Blunt met Love Me Better. En ik wil in deze twee uur zeker het Nederlandse liedje niet tekort doen. En daarom gaan we door met Rob de Nijs, Deze Zee. is mij zo vaak te hoog gegaan. Maar wat zij deed, ik kon haar nooit weerstaan. Ieder licht dat mij dicht bij de haven bracht, bleek een schip. Passerend in de koude donkere nacht, in de ochtend is ik dan mijn zeilen weer. Deze zee werd mooier elke keer. Hoe vaak vond ik niet aan land, vaste waarde, vaste grond. Lukte zij niet het zout van mijn ogen en mijn mond. Hoe vaak dacht ik niet dat aarde mij veranderen kon terwijl ik droomde van een blauwe horizon. Deze zee, hoe vaak heb ik haar niet vervloekt. Zij is anders dan datgene waar iedereen naar zoekt. Maar op haar golven ben ik altijd dicht bij mij. Deze zee, deze zee ben jij. Hoe vaak vond ik niet aan land, was de waarde, was de grond. Lichter zij niet het zout van mijn ogen en mijn mond. Hoe vaak dacht ik niet dat aarde mij veranderen kon. Terwijl ik droomde van jouw blauwe horizon. De zee, die leeft in mij. Dat ben jij. steeds een van mijn favorieten. We gaan door met de evenementenagenda van maart. De 24e, This is China. Opening expositie Zandvoort Museum. En de aanvang is 4 uur. De 25e, en daar komt het nu, de 30 van Zandvoort. Een wandelevenement. En de 26e, de omloop van Zandvoort. Het fietsevenement. En de 26e, Zandvoort Circuit Run. Hardloop evenement. De 26e, muziek op zondag met onder andere liederen van George Kurzwin. Studio Anthony, Oosterparkstraat 44 en de aanvang is 4 uur. In april de tweede, Jazz in Zandvoort met Francisca Tandooi. Theater de Krocht, aanvang om 14.30 uur. Ja, het wordt een heel sportief weekend. We hebben dan de 30 van Zandvoort, de omloop van Zandvoort... en de Zandvoortse circuitrun. Dus, als ik zou zeggen Zandvoort, het wordt mooi weer... dus allemaal lekker meekijken. hardly bear the sight of lipstick on the cigarettes there in the ashtray. Lying cold the way you left them, but at least your lips caressed them while you passed. Or the lip print on a half-filled cup of coffee that you bought and didn't drink. but at least you thought you wanted it. That's so much more than I can say for me. What a good year for the roses. Many blooms still linger there. The long could stand another mowing. Funny, I don't even care. And as you turn as the door behind you closes. The only thing I have to say it's been a good year for the roses. After three, four years of marriage it's the first time that you haven't made the bed. I guess the reason we're not talking, there's so little left to say you haven't said. While a million thoughts go racing through my mind, I find I haven't said a word. from the bedroom the familiar sound why one baby's crying goes unheard. But what a good year for the roses, many blooms still linger there. Long could stand another moment. Funny, I don't even care. dit nu de dank voor alles wat ik heb gegeven... voor het opbouwen van het land en dat jullie in vrede leven? Is dit nu de dank voor alle ontberingen die ik had... om het voor jullie beter te maken? Is dat waar ik voor bad? Is dit nu de dank voor alle energie die ik gaf? Voor het harde werken van mij? Het lijkt meer een straf. Is dit nu de dank?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 I'm picking up good vibrations. She's giving van zaterdag op zondag aanstaande gaat in Nederland en op andere landen van de EU de zomertijd weer in. De klok gaat van twee uur s'nachts vooruit naar drie uur. Dat houdt in dat we een uur minder slapen. Maar s'avonds is het dan een uur langer licht. Deze maatregel is oorspronkelijk in het leven geroepen in het kader van energiebesparing. Maar tegenwoordig wordt daar heel sterk aan getwijfeld. Voor de horeca in Zandvoort heeft dat geen gevolgen. Ieder jaar opnieuw hoeven de horecabedrijven om twee uur niet dicht. Voor hun gaat de zomertijd pas een uur later in. En voor de etagement die open morgen tot vijf uur geldt, dezelfde vrijstelling. Zandvoortse horecabedrijven kunnen in de bewuste nacht de wintertijd dus aanhouden... en de klok pas na sluitingstijd weer vooruitzetten. Dus mensen, vergeet niet uw klok te verzetten van het weekend. Kolom column van de week. Van... Wereldse longontsteking. Erdogan hangt sinds de aanhouding, corrigeer, tegenhouding, dat is wat anders... van zijn ministers in Nederland de dem demagoog uit... en scheldt alle Nederlanders uit voor nazi's en fascisten. En Nederland is ook de grootste verantwoordelijke voor de massamoord in Srebrenica. Ik geloof dat er mensen zijn die het gevoel hebben te stikken voor de hele situatie. Anderen hebben nog steeds de behoefte om hem na te steunen. Er zijn er die niet echt van op, erop gekeken hebben... en voor sommigen heeft het de ogen geopend gezien... de massale toestroom van stemmers naar het stembureau. Sinds begin van dit jaar lijkt de jaarlijkse griepepidemie gewijzigd te zijn in longontsteking. Ziekenhuizen konden geen mensen meer opnemen. Je zou bijna denken dat er sprake is van een samenhangend verband... tussen de wereldse politiek en infecties aan de longwegen. Maar dieren, dat is juist, ons supergezonde tienjarige konijn getroffen moest worden. We waren net een avond terug van onze maandreis. Het beestje stikte ze wat. Voelde zo met hem mee. Aangezien ik zelf ook fix getroffen was door een longontsteking. Slechts drie weken voordat we afreisden naar Ecuador. Het land waarin je op een hoogte van 2800 meter landt... en daarmee direct al een stuk longinhoud inlevert. We weten dat ziektes van dieren op mensen overgedragen kunnen worden... Maar kunnen ziektes dat ook van mens op dier? Qua longontsteking blijkbaar niet. Het is een bacterie die de beesten, als ze gezond zijn, ook al bij zich dragen. Echter alleen gaan sluimeren en zich openbaren als er sprake van een verminderde weerstand of stress is. Dat kan natuurlijk tijdens verhuizing zijn geweest. Maar ons verteld werd dat konijnen zeer stressgevoelig zijn. Alleen de rit naar de dierenartspraktijk had al een hartinfarct kunnen opleveren... in de situatie waarin hij verkeerde. Daarom de tweede afspraak maar thuis ingepland. Het is fijn dat de dierenartsenpraktijk in ons dorp zijn. Nu het badhuis nog. Dat zou de longetjes voor iedereen weer lekker openzetten. Nandy Schorel. I remember all my life raining down as cold as ice. Shadows of a man, a face through a window, crying in the night. The night goes into morning, just another day. Happy people pass my way. Looking in their eyes, I see a memory I never realized how happy you made me, oh Mandy. Well, you came and you gave without taking, but I sent you away, oh Mandy. You kissed me and stopped me from shaking, and I need. but I sent you away, oh Mandy. You kissed me and stopped me from shaking, and I need you today, oh Mandy. Yesterday's a dream, now I face in the morning, crying on a breeze. The pain is calling, oh Mandy. Well, you came and you gave without taking, but I sent you away, oh Mandy. You kissed me and stopped me from shaking, and I need. falling down for you. There's nothing in Information. Information. Information. De Zandvoortse filmer-fotograaf Jan van der Meer verblijft jaarlijks zes maanden tot negen maanden in Oeganda. Daar geniet hij er enorm van om anderen te helpen als vrijwillige toerist. En promoot dat nu ook officieel als toerisme appenstateur in Zand, zijn Zandvoort TV-studio... aan de passage aan de Engeland-Berstraat. Van der Meer geeft deze zomer lezingen over de vele unieke mogelijkheden... als toerist in Oeganda. Ja, je kunt daar zelf op visie bij welke korella in de mist. En het is ook een prachtig land voor vogelliefhebbers. Vanaf komende zondag kun je nu, ook vier weken lang, Oeganda leren kennen... via het tv-programma BNN op 3. Om vijf voor acht op NPO 3. just want me, oh my, oh. Son of a gun, we'll have big fun. Cherry Mio. Pick guitar, fill food jar. leukste radiostation van Nederland. for waking up morning, feeling sure it's myself who's the foolish one. zitten we niet echt op te wachten dat hij gaat lopen schreeuwen natuurlijk. <laughs> ik ben niet meer alleen. Ik heb weer een vriend. Ronald is gekomen. Dus het tweede uur wordt het weer gezellig, denk ik, ook niet? Ja, wordt, hij zegt, ja, zegt hij volmondig. Dus we gaan, ik ga een plaatje voor hem draaien. Ja, een heel mooi plaatje. Eens even kijken wat ik kan vinden, hoor. Stil in de game. muziek gedraaid. Dus eh, we gaan een beetje, een beetje tempo maken. En hallo, ik ben er weer. Hallo. dus eh, oh, dan kunnen we hem meteen eh, als, als, afscheid, kunnen we hem als afsluiten voor het eerste uur kunnen we hem doen. Afscheid is een beetje, afscheid bestaat niet volgens sommigen. Oh yeah. Oh yeah. Everything, everything, everything gonna be all right this morning. Oh yeah. gonna be the greatest man alive. But now I'm a man, way past 21. I want you to believe me, baby. I have lots of fun. I'm a man. I spell him a child. Gucci man sitting on the outside. Just me and my mate. You know I made to moon, honey. Come up two hours late. Wasn't that a man? Ja, dit is nog eens een afsluiter, hè? Ja, toch? Ja, dat denk ik wel, ja. Nou, dan gaan we gewoon mee door tot het eerste uur afgelopen is. Ja. En dan... Eh, ja, dan gaan we twee uur weer door, hè? Precies. Ja, een hoop nieuws heb ik nog. Ja? Ja. We hebben geen Ja, we gaan een, een heel, goed, heel eh, goed weekend eh, tegemoet. Ja? Ja, hè? Oh, ga je de staatsloterij winnen? Sportief? Oh. Nee. Oh. Nee, nee, <laughs> nee, was maar waar.